van de minister zegt dat doodzieke mensen niet worden uitgezet. De druk op de omstreden president Bakbo van Ivoorkust om af te treden wordt verder opgevoerd. De Europese Unie heeft het te goede bevroren van instellingen die Bakbo financiële steun zouden geven. Al eerder besloot de EU dat sympathisanten van Bakbo geen visum meer krijgen. Oppositieleider Ouattara wordt internationaal erkend als de nieuwe president van Ivoorkust. Het weer. Vannacht droog en 7 graden. Morgenochtend kans op wat motregen. In de middag flinke periode met zon.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 Tweede week alweer in uh, januari. Januari 2011. Het betekent tot en einde het beste van dance en R&B in de mix op de radio. Onderweg muziek van Paul Alcohol, Fusion, Matt Grass met Firefly. Dan begonnen we vorige week bij als eerste en nu gaan we daarmee als tweede beginnen. Maar als eerste Tom Novi, Now or Never. De Linkset en uh, eh, Voltax remix. Wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Blokjes met showbiz nieuws natuurlijk, party update, Nightwalk 10. En straks vanaf 12 uur Resident DJ Mouse on uur lang live in de mix hier op de radio. avond. januari 2011. Ik wou bijna 10 zeggen. En je hoort het al, hè? De, de, de ziektes en de griepjes hebben alweer toegeslagen. Vorige maand had ik ook in het begin dat ik iets had van verkouden. Nou, ik heb nu eh, heb ik diezelfde symptomen weer. En het schijnt zelfs tegenwoordig... Eh, de Mexicaanse griep is tegenwoordig een normale griep geworden. Want daar zit gewoon in het pakket. Eh, dus ook dat kan je gewoon krijgen. CFM Zandvoort, voor de muziek van Paul Alcohol Choosing Matt Gross met Firefly. En daarvoor als opening Tom Novi met Now or Never. En de volgende plaat is ook leuk. Eh, ik moet zeggen, in Nederland heb ik ook nog niet zo vaak gehoord. Maar eh, ja, wie weet gaat dat een grote hit worden in Amerika. Doet in ieder geval al goed. Het is een Nick Cannon featuring DJ Quick met Dancing and Grooving. En we hebben nog een plaat die ook in Nederland toch een hit is. Het is eh, Fantasia met I'm Doing Me, oftewel ik doe mezelf na. En zometeen gaan we even kijken of we nog een beetje nieuws hebben. Maar eerst muziek, hier is Nick Cannon. En DJ Quick met Dancing and ZFM. ZFM. ZFM's Nightwalk. Nightwalk. Get the champagne pouring. Cause this party ain't stopping till yeah. six in the that nigga in the coupe with a ratchet, cruise through traffic, smooth as theatrics. Put you in the mood, make you shake your asses. Champagne glasses, VIP status, BIG platter, see my D matters. It's the chain gang bully in the chain getting pretty. Bang bang, boogie them freaks. Yeah. And groove into the music. to this old spring track. Gangsta rap mixed with soul instinct crap in the maxes, mink coats and gold pimp hats. and fact, I'm about to bring the four finger ring back. No napping or sleeping, the captain is speaking. Relax, sleep in, and meet me in the deep end. Lottie Dottie is a party every weekend. Gallons of Bacardi got everybody tweaking. Freaking off, I'm too hard to be soft. Got boss of the city, I'm the heart of New York. The home of Big Pun and Biggie, never mind what you thought. When you forced to make that hard talk part of your walk. This for the clubs, the lounges, the thugs, and them housing. Projects, objects, hustlers, bouncers, locals out of town. Take it from your highness. The Bronx finest, mad dogs behind us. That groove into the music. So good you can't refuse it. Getting my two steps on my shoes get crawl. Waiting for the chance to be dancing with the stars. And I ain't even gassing with the mansion and the cars. You settle guard, you more handsome with the scars. part of the job, ma, I'm hard to the core. A sergeant at war slash entrepreneur. Force like a mob, more cigars by the jaw. Baby, the Babalu, the puppet chulo rapper dude. Rapping with an attitude. Out the for the passion crew. Flashy, nasty, rude boy, but I'm classy too. Type of good fella to get Cinderella back his shoes. Now we can act a fool and ruin the plot. But I'd rather play daddy cool and cool me a hot. Little mama, no drama, I'ma throw me a shot. Two step to the dance floor, ready or not. Come on. Yeah. grooving to the music. you step on till my shoes get worn. One, two, one, two. When you get back, we gon' party all Go, go, Go, go, go, go, go. Het is tijd voor de parties. Nee, niet de parties, maar showfacts. Ik loop weer eventjes, eh, ja, een klein kwartiertje voor. NW Nightwalks Showfacts. Lily Allen heeft zich voor het eerst uitgelaten over het verdriet... die haar meest recente miskraam met zich heeft meegebracht. En dat deed ze via Twitter. De aanleiding was wel apart. Piers Morgan, een Britse presentator, wilde Lily te gast hebben in zijn nieuwe talkshow. Lily wilde wel komen, maar onder één voorwaarde wilde ze komen. Ik kan mijn aanwezigheid alleen goed praten als jij een bedrag aan het goede doel geeft goed hoe wat vrouwen helpt om het verlies te verwerken die ik eh, dat ik heb moeten doorstaan. Piers Morgan, die in Engeland bekend staat als een nogal opdringer mannetje, moest van Lily een miljoen euro doneren aan SANS. Een instelling die zich inzet voor de preventie van doodgeboort, doodgeboorte. Piers ging overstag. Geen vrouw zou moeten doorstaan wat jij hebt mee, moet meemaken. Ik kan er helaas een paar. Ik ken er helaas een paar en het breekt echt mijn hart. Dus eh, ja, waarschijnlijk heeft hij dus gewoon uh, eh, 1 miljoen overgemaakt aan stichting... Eh, wat was het nou? Sense, ja. De instelling die zich inzet voor preventie van doodgeboorte. Justin Bieber naar het ziekenhuis. De biefster is afgevoerd naar het hospitaal. Paniek bij fans all over the world natuurlijk naar opnames van een aflevering van kregen ze ook zanger ademhalingsproblemen. De benauwdheid ontstond waar, waarschijnlijk door een allergische reactie. Toen de problemen opspelden werd Justin meteen afgevoerd naar het ziekenhuis... en daar ter plekke behandeld. Je kunt nu weer rustig ademhalen, want na een half uur stond de al alweer buiten. Het gaat weer goed met hem, volgens zijn woordvoerder. Dus dames, komt allemaal goed. Binnenkort eh, staat hij wel misschien wel weer voor je neus op het podium ergens. En eh, de zoon van Tom Hanks wil rapper worden. Vroeger was het een soort regel dat je als zoon in de voetsporen van je vader trad. De zaak overnam, zo gezegd. Maar Chester Hanks is niet van plan om dezelfde carrière als zijn vader Tom na te gaan streven. Tom Hanks is een beroemd acteur. Onder andere bekend van het, eh, de film The Green Mile. En heeft in de loop der jaren toch een aardige naam bij elkaar geacteerd. Iets waarvan zijn zo best wel eens zou mogen profiteren, kunnen profiteren. Maar Chester wil iets heel anders. Hij wil namelijk rapper worden. Zijn, steeds naam heeft hij al, namelijk Chad Hayes. En zijn eerste track is zelfs al af. Het nummer heet White and Purple. En is een remix van Black and Yellow van rapper Wiz. Knaliva. Goed van gehoord. En, uh, nou moet je even kijken op het internet als je dat intoetst. Uh, Chet Hayes. Dan eh, kom je waarschijnlijk die, die gewoon... tegen. nou die kom je waarschijnlijk, je komt hem tegen. Even googelen en eh, dan kun je even luisteren of je dat vindt. Eh. de zoon van Tom Hanks gaat rapper worden. En Kira Knightley, je kunt er weer hebben hoor. Kira Knightley. Voor de insiders Elizabeth Swan uit de Pirate-reeks is na vijf jaar weer on the market. De 25-jarige actrice heeft een punt gezet achter haar relatie met collega-acteur Rupert Friend. Die ze ontmoette op de set van Pride and Produce. Zoals het Similarity-koppel betaamt, haasten ze zich te melden dat de koek wederzijds op was. Maar het was toch vooral het legertje permanente paparazzo, eh, paparazzi voor Kaira, Kira. Kira's deur, van haar vriendje wat te veel werd het voortdurend achtervolgd te worden en gefotografeerd te worden. Kira heeft dat leren aanvaarden, maar het verstoorde de harmonie in hun relatie al dus een bron. Het komt er vandaag echt lekker beroerd uit. Dat verkoudheid, dat is niet echt eh, bevorderlijk. Maar ja, ja daar, daar gewoon vrij voor te nemen, nee, dat kan natuurlijk weer niet, hè. De druk van buitenaf is een tol en ze besloten dat ze elk hun eigen weg moeten gaan. Maar ze blijven vrienden voor het leven. Gaat de bron verder. En mannen, doe je best. Dus Kira Knightley is weer zo? En eh, Christina Maus is gespot met een nieuwe date. Als je moeder een bekende Hollywoodster is... dan kun je vaak rekenen op een uitbundige verjaardagsfeestje. Christina Aguilera heeft haar zoontje Max voor zijn verjaardag getrakteerd... op een dag in Disneyland. En eh, de beuter werd 11 januari drie jaar oud... en samen met zijn moeder en haar nieuwe lover genoten hij een hele dag van Mickey en Minnie... En eh, toen bekend werd dat Christina en Jordan Bradman, eh, de vader van Max, eind vorig jaar uit elkaar gingen, werd de zangeres vrijwel meteen met Matthew Rutler gespot. Geruchten gaan dat de twee al iets hadden toen Aguilera nog met Bradman samenwoonde. Afgelopen dinsdag leken de drie een echt gezinnetje te vormen om Max een verjaardag eh, te geven. Om nooit te vergeten zetten Christina en Matthew zelfs hun Mickey en Minnie Mouse oren op. Ik heb een foto. Ja, het ziet er best leuk uit. CFM Zandvoort. Ik zal je verder niet uh, eh, lastigvallen met dat plaaggeblek wat ik vandaag heb. Mijn neus zit echt helemaal potdicht. We gaan door met muziek hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dancevoort FM. Holland's number one, number one dance show. Nightwalk. Saturday night. CFM Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. the beat in a sleep. Lord have mercy, oh, the vibe so sweet. Eh, Giorgio eh, Flores featuring Joe McCollum met Give It Back. En daarvoor uh, eh, Kate B featuring Miss Dynamite met Lights On. En zo wordt het even tijd voor iets heel anders. Party Update. Vanavond zoals altijd Framebusters in Escape in Amsterdam. Vanavond met Lucian Ford. En natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En de MC is Vicky, Vika Kova. En in de luxe hebben we Roger en Damien. Vanavond in de Escape in Amsterdam, Frame Busters. Vanavond in ehm, Foxes and Wolves, dat is in de, Melkweg. In de Melkweg. Ik begin een beetje een Engels accent te krijgen. Vanavond in de Melkweg, Foxes and Wolves, Gemeent zwemmen. En dat is met Ost en Kjek. En hosted bij de Wolf featuring Tom Trago. Tetero komt ook nog voorbij. Jasper Tilroy en Job de Wit. Dat vanavond in de Melkweg duurt allemaal tot 5 uur in de ochtend. Foxes en Wolves gemengd zwemmen. En voor de liefhebber vanavond van hip-hop kan je terecht in eh, de Paradiso. Daar hebben we vanavond baseline met de uh, Vic Crisé, Abstract en FS Green. Hip-hop dus vanavond in Paradiso tot 5 uur in de vroege ochtend. En vanavond in eh, Panama hebben we Panama en Mayday Presents Boy George. Dat is live in concert Boy George. Maar dan een DJ-set. Eh, ook Mark eh, Vedo komt voorbij. En Diva Mayday en Many More. Dat vanavond in eh, de Panama. Panama en Mayday presents Boy George. De DJ-set. En wat het allemaal gaat inhouden, dat moet je allemaal maar meemaken. Nu tot 4 uur in de ochtend in de Panama vanavond. En vanavond wat dichter bij huis hebben we in de patronaat in Haarlem Techno Scene. Met Marcus Remus, Chris Baxter en Ramos dus in Patronaat. En ook dat duurt tot 4 uur in de vroege ochtend. In Haarlem dus, Patronaat. En in Stalker, in de Kromme tegen Haarlem hebben we vanavond eh, I Love Saturday Night. Het is al nou een eh, Tobias Kaman en... Eh, Fruitjes en Roy D. en Just Regular Guys. En in zaaltje 2 bij Basement Boogie en uh, samen met DJ Elected. vanavond in de Stalker, I Love a Saturday Night. En tot zover een kort blokje met de parties voor vanavond in Amsterdam en in Haarlem. Gaan we terug naar de muziek hier op CFM Zandvoort. Dan doen we Chocolate Puma met Tonko Toon. Hun laatste hit op dit moment in, uh, ja, een beetje in de commerciële scene eigenlijk. Peso Puma en Tonko Town. Holland's number one, number one dance show. Nightwalk. Saturday night on ZFM. Every Saturday night, night, night, night. Dance night on ZFM. I know you're gonna dig this. klein beetje zeggen. Nieuwe muziek op de radio. wordt muziek van Sheikh Jose, featuring Mr. Wilson met So Far. En dan voor muziek van Jacques Puma met Tonko Tone. Ook op dit moment hun laatste verschenen hit dat ze geproduceerd hebben voor de buitenwereld. Ja, ze hebben nog veel meer platen natuurlijk, maar... Eerst krijgen de DJ's hem als dus promotiemateriaal... totdat het een beetje doorbreekt, hè? Bla, bla, bla. In ieder geval, het is even tijd voor de Nightwalk 10. Wat start er deze week op één? Wat is er nieuw binnengekomen? Je gaat het nu allemaal Deze week op team nieuw binnengekomen. Roger Sanchez featuring Far East Movement met Together. Op nummer 8 één plaatsje gezakt voor Nadia Ali met Rapture. Op nummer 8 vorige week op 7 RLP. Samen met Barbara Tucker met Respect. Op nummer 7 één plaatsje gezakt voor Don Diablo featuring Drognet met Animal. Op nummer 6 één plaatsje ook gezakt Ricky L. Future Nick met Born Again, de Balearic Soul Mix. Deze week op 5, vorige week op 4 David Quetta. Futuring Rihanna met Who's That Chick? En deze week de hoogst nieuw binnenkomen in de Nightwalk 10 vinden we op nummer 4. Milk and Sugar Futuring uh, versus Vaya Deals met Hey Hanana. Terwijl Hey Nanana. Nummer 4 deze week de hoogst nieuw binnenkomen in de Nightwalk 10. Milk and Sugar dus. Op nummer 3 deze week. Eén plaatsje gezakt van Bruno Mars met Just The Way You Are. Op nummer 2. Vorige week nog 3. Duck Sauce, ex nummer 1 in de Rijkwalktap. Met Barbara Streisand. En deze week op 1, vorige week ook op 1. Die fantastische plaat van Martin Salvage. Featuring Dead met Hello. Ik weet niet of je de clip hebt gezien. Terrace. Fantastisch. Het is echt, eh, ja, het is wel grappig om te zien. Voor mij eh, Wimbledon, alleen dan eh, Wimbledon. Ja, door mijn verkouden komt een beetje beroerd uit. En dan met de DJ samen. of Salvers deze week op één, Samen met Drognet met Hello. En die ga je nu horen hier op CFM Zandvoort. Natuurlijk in de Nightwalk. The Nightwalk 10, number 1. zijn. Zaterdagavond. Barbara Streisand. Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Ja, in het blokje van twee horen wij als eerste de nummer 1 in de Nightwalk 10. Martin Salvester dus samen Drognet met Hello. En erachteraan ex nummer 1 plaat van de eh, A-Track samen met Armin van Buren. Nee, Armin van Buren. Armand van Helden moet ik zeggen. trouwens, over Armin van Buren gesproken. Ik weet niet of het gehoord hebt, maar... Eh, deze zomer, komende zomer 2011, waarschijnlijk de allerbeste productie die hij ooit gemaakt heeft. Dan zou je denken van hoe weet het man dat dan? Nou, hij gaat namelijk een kindje krijgen. Hij heeft het van de week eh, op Twitter... Uh, heeft hij het, uh, even kijken of er het nog... nee, ik heb hem al weggeklikt. In ieder geval, hij heeft op Twitter gezet van... Uh, I'm gonna be a dad. En ja, deze zomer. En hopelijk is het de mooiste productie ooit. Dus eh, deze zomer eh, een zoontje voor eh, Armin van Buren. Hij is tegenwoordig getrouwd. En uh, nou komt het kindje eraan. Dus we zijn benieuwd wat voor productie dat gaat worden. Waarschijnlijk een hele mooie productie. Zie we zo antwoord. Tot zover het eerste uur van de Nightwalk. Zometeen de tweede uur DJ Marcel live in de mix op je radio.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 René van Brakel met het NOS-journaal. In Puerto Natales in Chili zitten zo'n 20 Nederlandse toeristen al enkele dagen vast. Ze maken deel uit van een groep van zo'n duizend toeristen die de stad niet mogen verlaten. De Chilenen hebben alle wegen en het vliegveld geblokkeerd. Ze zijn woedend over een besluit van de Chileense president. Die heeft de subsidie op brandstof verlaagd, waardoor gas en benzine veel duurder zijn geworden. Een van de Nederlandse toeristen zei in Met het oog op morgen dat het waarschijnlijk niet voor maandag lukt om het gebied te verlaten. Toeristen mogen wel contact hebben met media en ambassades. De boze Chilenen hopen dat de president zijn besluit onder buitenlandse druk zal terugdraaien. De popprijs 2010 is gewonnen door de Amsterdamse zangeres Caro Emerald. De jury was lovend over haar knap gemaakte, herkenbare muziek. Ook noemde de juryvoorzitter haar een artiest met internationale allure. De 29-jarige Emerald is bekend van hits als A Night Like This en Dead Man. De popprijs wordt jaarlijks tijdens het festival Noorderslag uitgereikt aan de artiest of band die in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. De prijs bestaat uit een beeld en 10.000 euro. Eerder wonnen onder andere Kiteman, De Dijk en Armin van Buren de popprijs. Minister Leers van Immigratie en Asiel kijkt zo snel mogelijk naar de zaak van een jonge asielzoeker uit Almelo. De jongen van acht heeft een hersentumor en hij heeft mogelijk